Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Baudet is blij, want hij mag blijven als partijleider. Het bestuur kwam er niet uit hoe het verder moest met Forum voor Democratie... na antisemitisme bij de jongerenafdeling. Daarom mochten de leden stemmen over het lot van Thierry Baudet. Nu hij mag blijven, zegt Baudet dat hij deze periode snel achter zich wil laten... want de verkiezingen komen eraan. En er moet nog veel gebeuren, zegt mijn collega Ardi. Hij zal moeten komen met een nieuwe lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen... voor kandidaten daar. En nou denk ik dat dat allemaal nog wel zal lukken. Maar moeilijker zal het worden om de kiezer ook te overtuigen. En ik denk dat als Thierry Baudet wil dat de kiezer de chaos van de afgelopen weken vergeet, dat hij inhoudelijk wel echt met een heel sterk verhaal zal moeten komen. Bij de kinderopvangtoeslag is veel fout gegaan en ook bij de huur- en de zorgtoeslag werden mensen soms als fraudeur behandeld terwijl ze dat niet waren. Daarom krijgen ook die mensen geld ter compensatie. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. In november moesten 84 scholen even dicht door coronabesmettingen. Gisteren zei het ministerie nog dat het er 51 waren, maar het blijkt er dus meer te zijn. Het gaat om 44 basisscholen en 40 middelbare scholen, de meeste in het oosten van het land. Op bezoek bij een basisschool in Drenthe had Sinterklaas vandaag een spannende dag. Omdat hij met zijn leeftijd in de coronarisicogroep zit, vond de school het wel zo veilig als hij de reis met een helikopter zou maken en dan in een grote cirkel op het schoolplein zou landen. Maar dat ging niet helemaal goed. Nou, zijn helikopter die was, eh, die maakte een gek geluid. En toen moest, die toen moest die noodlanding maken. Toen gebruikte hij zijn parachute. En eh, toen kwam hij in hooi terecht bij, eh, bij Boer Katenberg. Hij heeft nog hooi in zijn maaitij. Hoe kan dat dan? Geen idee, hij is in zijn hooi gewoon land. Gelukkig kwam de Sint na zijn helikopterpech alsnog langs. Hij werd door Boer Katenberg gebracht op de trekker. Het weer nogt. Het koelt flink af vannacht. Op sommige plaatsen kan het zelfs een beetje vriezen. Morgen ook niet best, met regen en in het noordoosten zelfs natte sneeuw. Het wordt 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB verkeer rijdt langzaam op de A10 Noord, de buitenring bij Amsterdam Tuindorp ozaan 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. just keep taking me home. Another night that I'm out planning my escape, but you give me reasons to stay. you looked into my eyes. Been a long time since you haven't heard my cry. Been a long time, baby, don't say goodbye. Been a long time, been a long time. Been a long time since you looked into my eyes. Been a long time since you haven't heard my cry.